Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij van Zuid-Korea dreigt met een afzettingsprocedure tegen president Yoon Suk-yeol als hij niet onmiddellijk aftreedt. De president ligt onder vuur omdat hij gisteren de staat van beleg afkondigde. Op die manier wilde hij de oppositie buitenspel zetten omdat die zou sympathiseren met aardsvijand Noord-Korea. Na vele protesten en verzet vanuit het parlement trok Yoon de noodtoestand afgelopen avond weer in. De leider van zijn eigen partij noemde Yoons optreden tragisch. De Belgische politie verdenkt oud-eurocommissaris voor Justitie Didier Reinders van witwassen. Dat meldde het onderzoeksplatform Follow the Money en de Belgische krant Le Soir. De politicus zou jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij hebben gekocht... en de winsten hebben laten terugstorten op zijn rekening. De loterij en een meldpunt voor verdachte transacties hebben het Belgische OM getipt. Volgens de procureur-generaal van Brussel wordt de zaak onderzocht... en Reinders zou inmiddels zijn verhoord. De gemeente Amsterdam en hulpverleners zijn al wekenlang bezig om een gewelddadige uitgeprocedeerde asielzoeker in een tbs-kliniek geplaatst te krijgen. Dat schrijft de Volkskrant. De man is sinds 2004 in Nederland. en zou in die tijd meerdere mensen hebben neergestoken en ook zichzelf in brand hebben gezet. De man leeft op straat omdat hij te gevaarlijk is om in de opvang te kunnen overnachten. Toch weigerden de ministeries van Asiel en Migratie en van Justitie en Veiligheid tot nu toe om in te grijpen. Ruud van Nistelrooy heeft zijn debuut als trainer van Leicester City winnend afgesloten. De voetbalclub won de wedstrijd tegen West Ham United met 3-1. Het weer op de meeste plaatsen droog, hier en daar een bui. Het koelt af naar 0 tot 4 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan wordt het rond de 6 graden.